Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook premier Schoof zal vannacht Israël en Hezbollah oproepen tot een tijdelijke wapenstilstand. Dat zegt hij tegen mijn collega's van Nieuwsuur. Gaat hij doen in een toespraak voor de algemene vergadering van de VN in New York. Nederland steunt daarmee de oproep van de VS en Frankrijk en een aantal Arabische landen. Eerder pleitte Nederland bij de VN voor een staakt het vuren rond Gaza. De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, nam vandaag afscheid. In de raadzaal werd hij toegesproken. Ja, en daar horen natuurlijk cadeautjes bij. En de cadeautjes zijn perfect voor een pensionado. Een fietskaart van Nederland, een Netflix-bon, een yogamat en tuinhandschoenen. Tot slot gaf Abu Taleb zelf nog een speech... en die hij lekker Rotterdams afsloot. Voor mij zit het erop. Het ambt van burgemeester is na mijn gezin het beste wat mij is overkomen. Het is goed zo. En nu opzouten. Dank u wel. Ja, Abu Talib wordt opgevolgd door Carola Schouten. En heb je je wel eens afgevraagd wat er gebeurt achter de deuren van een seksclub? Binnenkort kun je een bijzonder kijkje achter de schermen krijgen. Een fotograaf is namelijk jarenlang aan het werk gegaan als gastvrouw... in de inmiddels afgebrande seksclub De Villa in Beekbergen. En doordat ze het vertrouwen had van de vrouwen... kon ze bijzondere foto's maken als een van de meiden had een bezoek gehad op een suite... en uh, dan kwam ik altijd daarna even checken van... joh, eh, was alles oké? En dan zag ik een tafereel en dacht ik van... oké, even wachten met opruimen. Ik rende naar beneden, ik pakte mijn camera en ik legde dat vast. Ja, gasten komen nooit in beeld en de vrouwen zijn onherkenbaar. De expositie is vanaf eind volgende week te zien... in een museum in Apeldoorn. Dan nog het weer. Vanavond regent het op veel plekken en is er kans op onweer.